ten opzichte van 1990. Eerder was dat doel nog 57%. Om dit te halen mogen vanaf 2030 geen benzine- en dieselauto's meer worden verkocht... en wordt het opwekken van duurzame energie sterk opgeschaald. De Britten gaan hiermee naar verwachting verder dan de EU-landen... die volgende week hun doelen bekend zullen maken. Doel van de digitale top is om met aangescherpte plannen te komen... om de doelstellingen uit het klimaatakkoord van Parijs te halen. De twee advocaten van kroongetuigen Nabil B. staan op een dodenlijst van de onderwereld. Volgens de Telegraaf hebben ze dat te horen gekregen... van de Nationaal Coördinator Terrorisme, Bestrijding en Veiligheid. Nabil B. is kroongetuige in het liquidatieproces tegen onder andere Ridouan Taghi. Vorig jaar werd Dirk Wiersum, de eerste advocaat van de kroongetuigen, doodgeschoten. Ook misdaadverslaggever Peter R. de Vries, die Nabil bijstaat als vertrouwenspersoon zou nu ernstig gevaar lopen. De advocaten zeggen dat ze doorgaan met hun werk... maar hebben wel kritiek op de NCTV... omdat ze alleen in algemene zin zijn geïnformeerd en verder geen details krijgen. PSV heeft in de Europa League uit met 1-0 gewonnen van Granada... en heeft zich daarmee als tweede in de pool geplaatst voor de volgende ronde. Feyenoord verloor in de Kuip met 2-0 van Dynamo Zagreb dat de volgende ronde bereikte. De Rotterdammers moeten volgende week winnen bij Wolfsberger AC om door te gaan... AZ maakt ook nog kans op de volgende ronde. De club speelde in Alkmaar 1-1 gelijk tegen Napoli. Het weer bewolkt en regenachtig. Er staat een stevige wind bij 4 graden.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 i I'd do anything for you. Still, let's start them from the sky. Let us for us to sing. Oh, I ask of you, yeah, just thing, baby. Just a one thing, just a one thing. Deja de mentirte. La foto que subiste con él diciendo que era tu cielo. Bebé, yo te conozco también, sé que fue para darme celos. No te diré quién, pero llorando por mí te vieron. Por mí te vieron. Déjame decirte ver bien, pero no te quiere como Desayuno antes del desayuno. Fumábamos el que te pasaba el humo.